net Schut met het NOS Journaal. De politie heeft aanwijzingen dat de ontploffingen in Den Haag... waren gericht tegen de bruidsmodezaak op de begane grond. Dat heeft een woordvoerder gezegd in het tv-programma Opsporing Verzocht. Waar de aanwijzingen op zijn gebaseerd, zei hij niet.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 IS verscheen in 2014 en veroverde grote delen van Syrië en Irak... maar werd in 2019 grotendeels verslagen. Het OM begint een onderzoek tegen de directeur van het Amsterdamse softwarebedrijf Rodeo, Pieter Vos. Het OM bevestigt dat na een artikel van afgelopen weekend in het NRC.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 Heerlijke, easy listening muziek, mooie ballads. En af en toe komt er ook een verzoekje binnen en daar ben ik heel blij mee. Ja, deze helemaal natuurlijk eh, veel programma's ook een beetje in de kerstsfeer. Het hoeft niet alleen maar kerstmuziek te zijn, maar ja, eh, mij vrolijk het op, dus ik hoop u ook. ik heb Rob de Nijs even gebeld. Hij is ernstig ziek, dat weten we allemaal. Maar hij heeft toch de cavalry voor ons eh, ingeschakeld, luisteraars. Die hebben we net gehad, Charles. Je doet het fout, jongen. Je moet de cavalerie hebben.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 prachtige dubbel CD van de Carpenters... met eh, oude klassieke kerstliedjes en eh, modernere. Dit was een ouverture uh, met allerlei bekende kerstmelodieën. Prachtige CD om in huis te hebben, want als je tijdens de kerstdiner... zeg maar een beetje achtergrondmuziek wil hebben... dan moet je echt deze CD kiezen, want het is echt... nou ja, het smaak is natuurlijk persoonlijkheid. Dat, dat wil ik u gaar naartoe geven, maar het is in ieder geval mijn favoriet, laat ik het dan maar zo zeggen luisteraars. En dit is Willem Bruis, zijn favoriet. Hij houdt van Bob Dylan met Don't Think Twice. Van luisteraars, it's alright. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. But don't think twice, it's alright. And it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. overbekende stemgeluid en een eh, klassieker die nooit kapot kan. Bob Dylan bij Don't Think Twice, It's Alright. En ik draaide hem voor Willem en volgens mij heb ik Willem aan de telefoon. Waarom denk je dat? Nou, dat, dat is gewoon mijn... Eh, we hebben, we hebben, dat, hebben we telepathie, Willem. We hebben telepathie. Ja, we zijn paranormaal beschoft allebei. ja. <laughs> onbeschoft. Ja. Onbeschoft, ja. <laughs> paranormaal onbeschoft. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. nee joh, ik denk nou ja, goed hè. We avonddiensten, denk nou, dat breek ik eventjes in. Ja, maar dat mag helemaal niet. Hè. Je mag niet jij bent nog wel beveiliger, dan mag je nog niet inbreken. Wat is dat nou? Ik ben postbode. Je oh, oh. <laughs> Postbode. Oh, je postbode, oké. Maar postbodes mogen ook niet eh, inbreken, Hoe heet het? Eh, het, eh, ik, ik kreeg van je mee dat de radiozender doet het weer op de FM. Ja. Werkt het weer? Ja, hij doet het weer. Ik had eh, oh. vanavond onze technicus Marcus even aan de telefoon... en die vertelde wat, dat hij zojuist de unit had eh, terug ontvangen. En had, ja, het vanavond kon hij in Bouwerspels terecht... want daar is die zender kennelijk opgesteld. Ik weet het niet. Ja, daar zijn die bovenin. Ja, dus ja, daar moest hij natuurlijk ook weer een afspraak voor hebben... want hij moest er wel bij kunnen natuurlijk. Ja, maar goed. Maar dat is gelukt en eh, nou, dat doet me deugd. Want ik vind het allemaal wel lekker eh, als je hier naartoe rijdt... Eh, of, of, weer op weg naar huis bent... dat je toch een beetje terug kan luisteren... wat er allemaal bij ZFM Zandvoort op de radio gebeurt, toch? Maar jij hebt toch, jij hebt toch een DAP-radio in de auto? Ik heb van alles, ja, joh, joh, ik heb, ik heb spionnen. ik heb, ik dip, ik heb van alles in huis, joh. Ik heb, ja, ja, ik heb spionnen ook, hè? Spionnen. Wat heb je? Spionnen. Hoezo dat? Nou ja, die, die kijken stiekem als ik dan niet in de studio ben, wat er hier allemaal uitgevreten wordt, dan heb je eh, vanmorgen, vanmorgen volgens mij, heb je, een stelletje eh, vreemdelingen heb je hier eh, met kerst allemaal aan de gang gezien. Met, er staat ineens een kerstboom hier in de studio, joh. Dat is niet te geloven. Ja, joh. Ja. Zou dat de kerstman al geweest kunnen zijn? Ik weet het niet. Ik zag wel een kruiwagen voor de studio staan. Ik denk, oh, Klaas Vakers ook weer, dacht ik. <laughs> ja. nee, ik, eh, ik kijk in de studio. Ik zie nou ook dat het... Eh, ja, af en toe staat het beeld stil. Oké. Ik kan niks aan doen. sommige luisteraars daar eh, ook last van hebben. Dus zou ik gewoon zeggen... Druk even op je knopje F5 en dan gewoon even opnieuw starten en dan... Doet hij het weer. Ja, dan doet hij het weer. maar ik zie dat de camera een beetje richting de kerstboom staat, hè? Wat zeg jij? Ik zie dat de camera een beetje richting de kerstboom staat ook. Ja, hij is heel iets, hij mag wel heel iets naar rechts toe. Ja, precies. Want als die kerstboom nog wat meer naar rechts gaat, dan krijgen we weer mopperij dat de mensen niet aan die tafel kunnen. Ja, precies. Maar dat, moet, dat, moet, jij morgen maar doen, want jij, daar heb jij meer verstand van, joh. Ik, ehm, eh, ja, nou ja, morgen zijn we er weer. Ja, eh, precies. dan gaan we de rest maken van, eh, van den versiering. Ja, nou, hartstikke mooi. ik heb al bewust wat achter jou zit, heb ik al gedaan, dus dat moet morgen Ja, ik heb het gezien. De ramen zijn besneeuwd. Ja, het is behoorlijk gesneeuwd Ja, het, ja. hier, eh, dus eh, dat is al klaar. En ik zie ook uh, in het raam tegenover me, of aan de zijkant eigenlijk, naar de gang. Dan zie ik ook al aan de bovenkant. Ja, dat klopt. Want ik, morgen had een, bezoeker en die kwam binnen met sneeuwballen. En ik denk, nou... nou. Oh, kijk. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, goed, dan gaan we morgen, eh, morgen even afmaken en dan, eh, en dan eventjes de verlichting erin. En eh, ja, we gaan maar even kijken wat het wordt. Nou ja, het wordt in ieder geval spannend op vrijdag, hè, toch? Ja, daar, doen we het voor. Hè. Vrijdag komen we natuurlijk ook in kersttrui natuurlijk, kerstmuts op. Oh? Ja, nou, dat weet je natuurlijk niet, maar dat is, wel de dresscode, hè. Je kan niet zeggen, ik kan niet zonder kerstmuts komen. Ah, oké, oké, oké, oké. Dan moet ik mijn baard ook laten staan dan. Wat zeg je? Moet ik mijn baard ook laten staan dan? We moeten paard. Nee, maar baard. B-A-A-R-D. altijd. Wat ja. je? Ja, kerstman heeft toch een baard? Ja, maar je bent er de kerstman is. Ja, ja maar je kan, je kan wel een muts opzetten, maar dan ben je ook de kerstman niet. Nee, ik zeg toch niet dat ik daar de kerstman ben? <laughs> Waarom zet je dan die oh, muts op, je? Dat wordt weer zo moeilijk. Kijk, als je het hebt over overturen. Dit is zo'n gesprek. Dit is een overturen. Dit is, ja, dit zijn overuren. Ja, dat klonk wel mooi trouwens, de overuren. Ja, dat klonk heel erg mooi van de Carpenters. Ja, mooi hè? Het eh, Christmas album, ja, ja, hartstikke mooi. Het Christmas album. Ja, dat klopt, wel bekend. Van de Carpenters. De Carpenters, de houdakkers, ja. Ja, ja. Maar goed, maar heb eh, je verder wat leuke muziek of zeg je van nou... Eh, nee, ik, ik, ik ga nog wel wat moois draaien. Dus, eh, dus uh, nou, blijf, nog even, blijf nog even gezellig luisteren. Ja, nee, ik luister tot, tot nou, kwart voor twaalf. Zo, dan pak ik mijn auto even op. Maar... Oké, nog doorluisteren, want je kan nou weer via de radio... Kan je weer, Ja, maar ja, ja, dat is inderdaad zo. Dan kan je gelijk wel eventjes proberen. En, nou, ja. Goed. Nou, ik ben er morgen negen en half tien. En... Nou ja, dan eh, klussen we gewoon door. Als jij een doorzager bent, dan kan ik gaan timmeren. Dat is ja. fijn. Ja, ja. Oké, nou, hartstikke mooi, Willem. <laughs> Ja. Goed, jongen. Oké. Hey, tot morgen, man. Yo, tot morgen. my feet as days grow cold. Can I take the bitter with the sweet, my love? I remember so well, so well, so well. This was your time of year and I wish you were here. blue patterns on my window pane and thoughts of you shimmer softly in my mind again my love I remember so well so well this was your time of year and I wish you were here.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 van Matthijs van Nieuwkerk... dat ook eh, een aantal artiesten dan samen zongen met een ander artiest. En dat moet op deze manier ook eh, gebeurd zijn en op opgenomen zijn. Hele bijzondere opname. Gerard Joling in duet met Demis Roussos. Silent Night. silent night, holy night. houdt het niet voor mogelijk. You don't keep it for possible. Dit was echt eh, Gerrit Joling in uh, duet met Demis Roussos, Silent Night. Oftewel, zwijg vannacht. Geldt niet voor uh, de Fortunes.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 Darling, be home. Dat kennen we alleen maar, althans ik ken het alleen maar van eh, de groep The Association. En die ga ik voor u draaien. Darling, be home soon. wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon. Darling, be home it's soon. not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk mixture. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed you. Uh huh, I kissed you. I kissed you. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. Mmm, you got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh. I kissed you. do to me. And I didn't realize what a kiss could be. Mm, you got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh huh, I kissed you. Oh yeah. realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. Mm, you got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. uh huh. I kissed you. Oh yeah. I kissed Uh huh. I kissed Oh yeah. I kissed je. The Everly Brothers. Till I Kiss You. Dit is the Alan Parsons Project met eh, Don't Answer Me. U luistert naar kussen, App en Voet. Brian Wilson, de Beach Boys met God Only Knows. En dit zijn nogmaals Grant en not a single Forsythe en Dominic Grant. Grant en Forsythe met best wel een mooie kerstcd. En hij is helaas over 71-jarige leeftijd overleden. En ik las het eh, zojuist op internet. Aan een aneurysma in zijn buik. Dus een bloedvat wat dan knapte ja, aan een bloedje. Zonder dat je het eigenlijk merkt. Ja, je, je merkt het uiteindelijk wel. Want je stopt met leven. Maar... Ja, het is een gruwelijke dood als een aneurysma, als een bloedvat knapt en je eigenlijk doodbloedt. En eh, ja, dat heeft Dominique op 71-jarige leeftijd helaas, luisteraars, moeten meemaken. Ik kan het eh, niet mooier maken voor hem. Hij had een prachtige stem. Dat geldt ook voor Julie Forsythe. En eh, ik vertelde het net al, ik heb ze een keer in de studio gehad in Radio Beverwijk. En hele aardige mensen, waar ik een heel leuk interview toen eh, mee heb gehad. Goede herinneringen aan Grant en Forsythe. Dit is Neil Young. harvest. Did I see you down in the young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. a man. Jan mijn Harvest. Ja, luisteraars, ik eh, kijk op mijn klokje. Het is alweer bijna zover. Het eh, wordt middernacht. We gaan het de woensdag en morgenochtend om 9 uur ga ik de week weer doorzagen. En dat, uh, dan word ik getrakteerd op een heerlijke, gezellige studio. Want mijn collega Willem samen met Harry... die gaan de boel hier nog mooier maken dan het al is. Er staat al een mooie kerstboom en er komt een mooie versierselen bij morgen... Misschien gaan ze mij ook wel versieren. Nou ja, dat is altijd leuk natuurlijk, hè, luisteraars. <laughs> ja. Dit is een song voor de mensen die nog gevraagd hebben. Een song for the asking. Ik neem afscheid van u. Dank voor het luisteren. Tot morgenochtend 9 uur. For the asking. Ask me and I will play. So sweetly I make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I'm sad. Thinking it over, I'd be more.